De fractie kwam gisteren kort na het middaguur bij elkaar. De discussie lijkt zich weer toe te spitsen op de positie van de Kamerleden Ferrier en Koppenjan. Van hen is bekend dat ze zeer kritisch staan tegenover samenwerking van het CDA met de PVV. Sinds enige tijd doet ook minister Eurlings mee aan het overleg. De VVD en de PVV deden veel korter over hun beraad. Die fractie stemde gistermiddag al na een paar uur in met de afspraken van dinsdag. Ze hebben nog wel voorstellen voor kleine veranderingen die mogelijk in de loop van de komende dag worden besproken met de informateur Opstelten. Als de CDA-fractie met de akkoorden instemt, zal zaterdag ook het CDA-partijcongres zich er nog over uitspreken. De Verenigde Naties hebben de laatste sancties tegen Sierra Leone opgeheven. De VN-veiligheidsraad vindt dat het Afrikaanse land de laatste jaren stabiel genoeg is. Sierra Leone kreeg in 1997 een wapenembargo opgelegd vanwege de burgeroorlog die er toen woedde. Ook werd er voor de rebellen een reisverbod afgekondigd. Na 2002 keerde de rust terug in het land. De afgelopen jaren werden meer dan 75.000 ex-strijders ontwapend. De VN noemt het opheffen van de sancties een belangrijke stap, maar zegt wel dat er nog een lange weg te gaan is. Daarom is het verblijf van de VN-missie in Sierra Leone met een jaar verlengd. In Den Haag is een vrouw van 20 zwaar gewond geraakt bij een val van twee hoog uit een raam. Ze is mogelijk uit het raam gesprongen of geduwd door haar vader. De moeder is ook gewond geraakt, maar hoe is niet duidelijk. De twee zijn er slecht aan toe. Twee familieleden die bij de woning aanwezig waren zijn aangehouden, net zoals de vader. De politie in Den Haag vermoedt dat er familieproblemen waren. Het weer. In de loop van de nacht breidt de regen zich uit over Zuidwest-Nederland. Overdag bereikt de regen ook het noordoosten. Het wordt 13 graden in het noorden en 17 in het zuiden.